Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een uurtje geleden is er ontbijt naar binnen gebracht bij het ministerie van Financiën. Daar is de hele nacht gepraat over de begroting voor het komende half jaar, de voorjaarsnota. De leiders van de vier regeringspartijen hebben allemaal hun eigen verlanglijstje meegenomen... met dure plannen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. De VVD vindt bijvoorbeeld extra geld voor defensie heel belangrijk. PVV en BBB willen geld voor de koopkracht. Uh, eh, NSC voor het oplossen van problemen met de WIA. En dit zijn nog lang niet alle onderwerpen. Dus de verschillen zijn groot, dat maakt het heel moeilijk. Maar ja, het feit dat ze nog steeds praten en dat er ontbijt is bezorgd... daar mag je uit afleiden dat ze een ultieme poging om, eh, doen om het samen eens te worden ja, en of dat ook gaat lukken, dat zal in de loop van de dag wel duidelijk worden. Er is haast bij. Morgen moeten de plannen naar de ministerraad. Een aantal van de hulpverleners die vorige maand in Gaza werden gedood door het Israëlische leger... zijn door het hoofd of de borst geschoten. De New York Times heeft de rapporten gelezen van de onderzoeksarts. Die schrijft dat er meer onderzoek nodig is. Een van de slachtoffers had verwondingen rond de pols. Mogelijk was hij vastgebonden toen hij werd gedood. Maar dat is nu nog niet met zekerheid te zeggen. En ik zou natuurlijk nooit durven suggereren dat het de oorzaak is. Maar dit is een stuk minder populair geworden. Wij gaan beide, beide, beide, wij gaan beide. Half twaalf, kom op. Vorig jaar was een waardeloos jaar voor wijnboeren en winkels. Wereldwijd ging er zo'n 214 miljoen hectoliter doorheen. Dat zijn dik 8.500 zwembaden vol wijn. Dat klinkt natuurlijk veel, maar het is een daling van 3,3 procent. En het laagste niveau in meer dan 60 jaar. Volgens de wijnorganisatie komt dat deels door de economisch onzekere tijden... maar ze zien ook dat hun drankje gewoon minder populair is geworden. En dan nog een spectaculaire juwelenroof in Los Angeles. Criminelen hebben daar een tunnel gegraven naar een juwelier. Ze begonnen bij de buren en moesten door meerdere lagen beton. Waarschijnlijk zijn ze weken bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn. De criminelen plunderden de zaak en namen ook de tijd om twee kluizen te kraken. Ze hebben voor zeker 10 miljoen dollar aan goud en juwelen meegenomen. Krijg je het weer nog. In het oosten grijs met soms wat spetters regen.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 De onderhandelingen over de voorjaarsnota hebben nog niet tot een akkoord geleid. De partijen zijn al sinds gisterochtend aan het onderhandelen. Ze zijn de hele nacht doorgegaan. De provincie Gelderland gaat in vier gebieden geen vergunningen meer afgeven... voor nieuwe activiteiten waarbij extra stikstof vrijkomt. Het gaat onder meer over woningbouw en boerenbedrijven. Uitzonderingen zijn vergunningen met een dwingende reden... zoals verkeer en dijkversterking. Nederlandse universiteiten gaan een maximum aantal studenten instellen voor Engelstalige opleidingen. Het is een van de maatregelen om de instroom van buitenlandse studenten te beperken.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 Cameron D and Destiny, Charlie's Angels. Come on, come on, bring it, bring it. Uh-uh. Question Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely.